De organisaties vinden dat het kabinet onvoldoende over die datum heeft overlegd. Veel betrokkenen zien liever dat de excuses op 1 juli worden aangeboden als de afschaffing van de slavernij wordt herdacht. Wanneer het kort geding dient is nog niet bekend. Bol.com gaat bezuinigen. De webwinkel wil de komende drie jaar 225 miljoen euro besparen... en schrapt daarom 300 banen, ongeveer 10% van het totaal. Dat gebeurt vooral via natuurlijk verloop... maar ook worden 100 tijdelijke contracten niet verlengd. Bol.com zegt dat het nog altijd goed gaat met het bedrijf. Zo stijgt het marktaandeel nog steeds. Maar tegelijkertijd merkt het bedrijf dat klanten door de inflatie de laatste tijd minder kopen. Het aantal openstaande vacatures in de zorg is opnieuw fors gestegen, meldt het CBS. In het derde kwartaal hadden zorg- en welzijnsinstellingen 67.000 vacatures openstaan. Ruim 16.000 meer dan een jaar eerder. Ten opzichte van het tweede kwartaal was er een lichte stijging. De meeste openstaande vacatures zijn te vinden in de ouderenzorg en thuiszorg. Dat is binnen de zorg de grootste sector. Relatief gezien heeft de geestelijke gezondheidszorg de meeste openstaande vacatures. De politie heeft in een woning in Almere 427 kilo zwaar illegaal vuurwerk gevonden. Agenten kwamen de partij op het spoor na een eerdere vuurwerkvondst in Amersfoort. De politie van Almere noemt het levensgevaarlijk om zoveel illegaal vuurwerk in huis te hebben. Het weer. Vannacht ligt de vorst en op veel plaatsen mist. Lokaal kan het ook glad zijn. Overdag is het vaak grijs. Langs de kust kan een enkele winterse bui vallen. Hier en daar breekt de zon even door en het wordt een graad of twee.